kleur erbij toen jij me zei: Ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje meer. Die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die melodie. En ik zing hem elke keer als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je stem? Zijn het de woorden? Als ik weer bij je ben, zijn het je ogen, is het je lach.